Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw is een ziekenhuis in de Syrische stad Aleppo geraakt door een bom. Volgens de eerste berichten zijn er drie doden en 17 gewonden. Syrische media melden dat er een raket is ingeslagen in het ziekenhuis... dat daardoor zwaar is beschadigd. Hij is volgens een regeringszender afgevuurd door rebellen. Een week geleden kwamen 50 mensen om het leven bij een luchtaanval... op een ander ziekenhuis in Aleppo. In Noord-Rijn-Westfalen is een Duits stel aangehouden in verband met de dood van twee vrouwen. Eén vrouw belandde via een contactadvertentie op de boerderij van het stel, waar ze wekenlang werd vastgehouden. Ze werd gemarteld en overleed in het ziekenhuis. Uit onderzoek van de Duitse politie blijkt dat het stel in Huxter eerder al een andere vrouw op hun boerderij heeft vermoord. De lange wachtrijen op luchthaven Saventum zijn opgelost. Gisteren en vanochtend moesten reizigers in Brussel lang wachten... vanwege strenge veiligheidscontroles, waardoor ze soms hun vlucht misten. De luchthaven heeft geen verklaring voor het verdwijnen van de wachtrijen. De controles zijn niet aangepast. Tweederde van de Nederlanders herkent de signalen van een beroerte niet... en daarom begint de Hartstichting een campagne... De belangrijkste symptomen van een hersenbloeding of herseninfarct zijn een scheeftrekkende mond, moeilijk praten en verlamming van de arm. De Hartstichting benadrukt dat het cruciaal is om dan snel naar het ziekenhuis te gaan. De toppers zijn in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival van 2009 benaderd om stemmen te kopen. Dat zegt hun manager tegen het tv-programma Brandpunt. Hij werd benaderd door een Oost-Europeaan die zei dat hij met een stortvloed aan sms'jes de uitslag kon manipuleren. De manager zegt dat hij het aanbod heeft afgewezen. De toppers werden in de halve finale van het zonfestival uitgeschakeld. Tot besluit het weer. Veel zon. Het is maximaal 15 graden. Het blijft de komende dagen zonnig en droog. Het wordt ook warmer.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 Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Ze lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you care. at all live I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.